Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hilke Boersma. Welkom terug bij de pre-party van je weekend. Dit is de Slam Mix Marathon met Mattia, Simone en Luca. Aan die namen hoor je al, die komen niet uit Urk. Nee, de drie Italiaanse helden van Medusa. Vaak al te horen bij eh, Slam. Je kent ze onder andere van Peace of Your Heart, Lose Control. Maar ze hebben nog veel meer hun Mars. En ze zijn niet met lege handen gekomen. Daarover zometeen meer. Medusa een uur lang nu bij ons in de Slam X Marathon. Ze starten met nieuwe muziek. Dit is No Sleep. No sleep. alone, alone, alone, alone, alone. What you saw? Here's your destiny. You reap what you sow. Here's your foolish life. No doubt, you're alone. Here's your foolish life. You reap what you sow. No doubt, you're alone. You reap so. No doubt, but you're alone. Welkom bij Slam op vrijdagochtend. Kwart over elf, heel keer bij je. We zitten midden in de december feestmaand. Misschien heb je nog leuke Sinterklaas plannen. Leuke kerstfeestjes eh, aankomende weken. Maar ja, dan kom je straks aan in eh, januari en eh, februari. En is het leven dan nog zo leuk? Is het dan nog zo feestelijk? Ja, meestal duren die maanden op de een of andere manier altijd extra lang. Omdat er dan toch niet zoveel gebeurt. Eh, niet als het aan de gasten van Medusa ligt. We Staan op 11 eh, februari met een show in de Paradiso. En dat is niet zomaar een DJ-set. Nee, gewoon een live groot spektakel. Neem ook eh, live instrumenten mee. Het wordt echt een, een topshow van Medusa. En wij hebben hier wat tickets liggen. Hebben ze gewoon meegenomen voor jou. Wil jij op 11 februari met z'n tweeën naar de Paradiso, met daarin Medusa. Ehm, laat dan even van je horen via de Slam app. Laat even weten waarom jij naar die show wil op eh, 1 februari. Medusa dus nog in eh, de Paradiso.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 really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. I'm really, really hot. hot, hot. I'm really, really. I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. Ah, dit klinkt live. Nog net wat lekkerder. Medusa en staan 11 februari in de Paradiso. Jouw kans, dit uur, twee keer op twee tickets. En als het goed is, gaat nu ergens de telefoon over. Goedemorgen, spreek met Bianca de Beeld. Bianca, goedemorgen, met Hielke van Slam spreek Hey, goedemorgen. Goedemorgen, wat neem jij professioneel je telefoon op? Ja, dat komt omdat ik ook op mijn werk ben. Oké, oké. <laughs> en, op mijn werk gewoon lekker uh, <laughs> slim aan het luisteren ben. En wat voor werk doe jij? <laughs> ik ben eh, bestuurssecretaris bij een accountskantoor. Oké, ja, dan heb je serieuze telefoontjes eh, te verwerken, denk ik, hè? Zeker, absoluut. Hey, heb je op 11 februari al plannen? Nee, zeker niet. Ik dacht al van niet, want jij stuurde Medusa in de Slam App. En Bianca, ik kan je feliciteren. Je wint twee tickets. Ja, nou, super. Fantastisch. Leuk. De eerste kennismaking in Paradiso. Helemaal geweldig. Oh, je bent nooit in Paradiso geweest? Nee, nee, nog niet eerder. Eh, nee. het is een heerlijk zaaltje, maar het gaat natuurlijk ook om de inhoud. Eh, Medusa staan daar, echt eh, de sensatie ook van de afgelopen jaren. Zon al de hele zomer op Ibiza. Gigantische hits en nu hebben ze ook nog een nieuw concept ontwikkeld. Niet zomaar een DJ-set, maar gewoon echt een groot spektakel. En Bianca, jij bent erbij? Nou, geweldig, super, fijn, dankjewel. Helemaal blij mee. Het is op 11 februari, weet je al wie je mee gaat nemen? Ja, zeker. Ik, eh, ik ga mijn eh, wederhelft meenemen. Die zal er ook super blij mee zijn. Dat moest ook wel, hè, denk ik. Ja, dat, precies. Ja, <laughs> eh, heel veel plezier daar, Bianca. Maak er een mooie avond van daar met, hey, zo. Gaan we doen. Super. Hey, dankjewel. Dankjewel. Doei, doeg. Doei, doeg. This my house, I said let's rage. No phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Fuck your cloud, this ain't your stage. This my house, I said let's rage. No phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Fuck your cloud, this ain't your stage. This my house, I said that, that, no, no. Came to sweat, not, not. This my house, I, I, let's raise your. so let's raise your phone. I said let's raise your phone. sweat, not post and play. It's my house, I said let's rage. fuel, let's move. Give me some fucking fuel. Stop playing around. Trying to get this party started. And paint the town. Now give me that fuel, let's move. is eh, vrijdag 5 december. Onderweg naar pakjesavond. En eh, Slam speelt ook voor Sinterklaas. Want opnieuw kans. Twee tickets voor de show van Medusa. 11 februari in de Paradiso. Ergens in Nederland gaat nu weer een telefoon op. Goedemorgen met Ilias. Goedemorgen met Hielke van Slam spreek je. Hey, goeiedag. Goeiedag. Met wie spreek ik? Kun je nog één keer je naam zeggen? Met uh, Ilias. Ilias. Ah, jij het afgelopen anderhalf jaar heel druk met één ding. En dat is niet bepaald met feesten en festivals. Want eh, waar staat jouw leven van in het teken? Momenteel het zorgen voor mijn kind. Ja, neemt dat zoveel tijd in beslag? Zeker. Kom thuis en nee, eh, van het werken en mag gelijk weer aan het werk. <laughs> het is 24-7 werken voor jou. Ja, klopt. Dus je kan wel een goed feestje gebruiken als ik het zo eh, goed begrijp. Ja, zeker. Uh, Idias, ik kan je feliciteren met twee tickets voor Medusa. Oh hé, hey. dat is... Mooi vooruitzicht. Zeker, ze staan 11 eh, februari in de Paradiso. Zijn al de sensatie natuurlijk van de afgelopen jaren. Die komt ze reten tegen op eh, de playlist hier bij Slam. Volle zomers op Ibiza. En nu dus 11 eh, februari in de Paradiso Amsterdam. ze gaan een uh, gigantisch live spektakel neerzetten. Dus geen DJ-sets, maar ook een piano nemen ze mee. Ze gaan allerlei live elementen toevoegen. Jij bent er live bij. Nice. Wie ga je meenemen? Ik denk mijn vriendin. Nog okay. voor zijn vriend. Ja, dan moet hij wel even oppassen regelen, denk ik, hè? Als ik zo hoor. Daarom. Ja, ja wel, kom maar nou. goed. Jullie hebben nog even de tijd. Eh, heel veel plezier vast. Uh, Daarom. hey, dankjewel. It's all about you. It's all about us. It's all about me. about me. snelste route naar je weekend. Vol gas gaan met eh, de Slam X Marathon. We zijn tot 6 uur morgenochtend in de mix. Elke vrijdag 24 uur lang de Slam Marathon. 23 uur ervan hebben wij helemaal voor je gefixt. 1 uurtje is nog helemaal leeg. En eh, dat is zometeen tijdens de lunch. We hebben je hard nodig. Want wat wil jij horen? Met welke beat? Welke track? Welke artiest? Wil jij graag je weekend eh, starten? Open even de Slam app erbij. En eh, stuur jouw track in. Mag ook een artiest zijn, wat je graag wil horen. Zometeen tussen 12 eh, en 1 Slam Mix Marathon Request. Mijn USB-stick is nog helemaal leeg, dus ik hoor graag van je. Stuur even een bericht in de Slam app wat je wil horen zometeen in het Slam Mix Marathon Request. En nog een paar minuten bij ons. Medusa bij Slam.